uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dodental na de grote explosies in de Chinese havenstad Xinjiang is verder opgelopen. Volgens Chinese media zijn er inmiddels 17 doden en zo'n 400 gewonden. Bij de explosies zouden zeker 9 brandweerlieden zijn omgekomen. Autoriteiten zeggen dat er nog 36 brandweermensen worden vermist. De ontploffingen in de haven waren gisteravond in een terminal waar brandbare stoffen worden overgeslagen. De overheid is steeds vaker doelwit van cyberaanvallen, dat schrijft de Volkskrant. Het aantal meldingen van digitale aanvallen op websites en systemen van de Nederlandse overheid is in twee jaar tijd verdubbeld. De krant heeft de gegevens opgevraagd bij het Nationaal Cybersecurity Centrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De aanvallers zijn vaak criminele organisaties en buitenlandse overheden die op zoek zijn naar waardevolle informatie. De man die ervan verdacht wordt dat hij in een IKEA-vestiging in de buurt van Stockholm twee mensen heeft doodgestoken, blijkt een uitgeprocedeerde asielzoeker te zijn uit Eritrea. Hij zou binnenkort worden uitgezet. Bij de steekpartij werden een 55-jarige vrouw en haar zoon gedood. De politie heeft nog geen idee wat het motief voor de steekpartij was. In Alva aan de Rijn begint later vanochtend het onderzoek naar het kraanongeluk van vorige week. Daarbij vielen twee bouwkranen en een deel van een brug op huizen en winkels. Vanaf een hoogwerker worden vandaag camerabeelden gemaakt... zodat onderzoekers kunnen zien hoe erg het brugdeel is beschadigd. De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter is ernstig ziek. In een verklaring laat hij weten dat er bij hem kanker is ontdekt. Hij zal binnenkort worden behandeld voor de ziekte. Jimmy Carter is 90 jaar. Hij was van 1977 tot 1981 president van Amerika. Het weer nog, de zon schijnt geregeld en het wordt zomers tot tropisch warm. De temperaturen liggen vanmiddag tussen de 26 en 30 graden.